De F-16's hebben tijdens vluchten boven Afghanistan bommen afgeworpen op opstandelingen. Het is aannemelijk dat daarbij vijandelijke strijders zijn omgekomen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. De straaljagers gaven luchtsteun aan een patrouille van Afghanen en Amerikanen die door opstandelingen werd beschoten.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 Dat was genoeg om groepswinnaar te worden. Oranje speelt daardoor vrijdag in de halve finales tegen Engeland. Valentin Verga opende de score na 8 minuten. Kort voor het eind van de wedstrijd maakte Simon Child voor Nieuw-Zeeland gelijk. Het weer, buien in het zuiden en oosten mogelijk met onweer, hagel en windstoten.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 Wat was de starter van dit tweede uur? Ja, de starter was een eh, magistraal eh, pianist. Peter Bates, zoals ze hem noemen in Amerika. Maar het is gewoon Peter Bates. Hij komt uit eh, Enschede, dacht ik. Een opname die gemaakt is in New York, 2001 in een eh, studio in Brooklyn. En hij werd begeleid door Rodney Whittaker om bas. Dat is een eh, bassist van Lincoln Jazz Orchestra. En Willie Jones the third, zoals ze dat zeggen in Amerika. De derde in lijn. <laughs> Zo. <laughs> Op drums. <clears throat> Sorry. Een, eh, een, hele, hele, hele mooie cd. En ik kom hem verder eigenlijk nergens tegen. Ik, ik begrijp dat niet. Ik snap het echt niet. Dat hij niet... Nee volle zalen trekken. Nee, als je ziet wat voor uh, recensie hij heeft gekregen in Downbeat... dan denk je van, nou, dat moet toch echt wel wat zijn. Of hij moet veel in Amerika zijn. Dat kan natuurlijk, dat, weet ik niet. Ik dacht eerst dat ik Oscar Pietersen aan de lijn had. Ja, ja, hij heeft er wel wat van. Oké, dat, klopt. Ehm. we gaan verder met wat steviger werk. De New York Voices, een groep vijf eh, personen. Die eh, in Amerika, maar ook in Europa erg, eh, erg bekend is. Zingen fantastisch. En dat gaan ze laten horen in een nummer van Stevie Wonder. Too High. going a dream that four-letter word we all know. Ever felt a shown at one time, found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherish it, just like a best friend. It's that four-letter word, the original peacemaker, that's universal and strong made you can never go wrong cause now you know the next time around cause when you call upon pony, make sure to pass it on so go ahead and do for love like you can do nothing else no more and sing for love like your favorite song playing on the radio sing this song, do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away. And while that I. kwam naar Nederland toen ze maar liefst zes maanden oud was. Ze begon als zangeres in een reggae band. En koos in 2005 voor een solo carrière. En dat hebben we geweten, want wat kan deze vrouw prachtig zingen. Ja. En wat geeft ze een mooie nummers. Maar er moet nog meer uitkomen volgens mij, want er zit zoveel in ja, ja dat, dat zit er zeker. Uh, de, de, de, een heel eh, hot topic eh, de afgelopen periode was eh, dat is wel grappig. Van eh, wie zingt eh, de, de, de song onder de, commercial van het kankerfonds? Die op dit moment draait in de ster. En er kwamen allerlei waanzinnige namen door. Als Billy Holiday, Diana Washington, noem maar op. Uiteindelijk is het onze eigen Sabine Stark. Zo. En dat vind ik toch wel een heel groot compliment. Oh, ik ga kijken. Ik heb hem nog niet gezien. of ik heb hem gezien en, niet opgevallen. Ja, precies. Maar het is, het is onvoorstelbaar. Zo goed als ze daar, eh, daar zingt. Bewijst ook wel dat ze goed kan zingen. Want eh, ze is een van de weinige Nederlandse artiesten... die opgetreden heeft in het eh, Apollo Theater in Harlem, New York. Er is nogal wat. Ja, daar moet je echt wel voor goede huizen komen. Denk ik ook, ja. Want als het niet bevalt daar, dan word je van het podium gegooid... met tomaten en weet ik veel wat allemaal. Zo. Is dat zo'n Dat is, publiek? Ja, dat is, dat is fantastisch. Nou, dit is kritisch, het is gewoon fantastisch. Ik ben, één, ik ben één avond daar geweest. Toen was het een... Uh, uh, een eh, hoe noem je dat? Een, een talent night. Nou, iedereen die niet goed zong... Ja? Die komen niet schoon af. <laughs> dat was echt fantastisch. Oh. dat, is, een hele aparte ervaring. Dus je hoeft niet naar Portugal of Spanje, waar is het... waar ze met tomaten altijd een feestje bouwen. En, Precies, eh, kan ook in New York. Kan ook in New York. Ja hoor, geen enkel probleem. Goed, ehm, ik hoop dat ze ver komt, want ze, ze verdient het. Een unieke stem. Absoluut. Goed ritmegevoel. Helemaal goed. Ehm, ik ga naar de... Eh, ik dacht twee pianisten toe. De ene toerde de wereld rond met het complete telefoonboek van New York. Omdat hij anders niet goed achter zijn piano kon zitten. En dan hebben we het over Errol Garner. FM Jazz. Wekelijks vers op de zondag te beluisteren van 10 tot 12. Afwisselend door een zestal vaste presentatoren en gasten. Vandaag met Fred Kroonsberg en Jacques Jongmans. Love is just around the corner, In me cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you. I'm a sentimental mourner, and I couldn't be forlorner when you keep me on the corner just waiting for you. Venus de Milo was noted for her charms. But strictly between us, you're cuter than Venus. And what's more, you've got arms. Now uh, let's go cuddle in a corner, any cozy little corner. Love is just around the corner. Milo was noted for her charms. But strictly between us, you're cuter than Venus. And what's more, you've got arms. Let's go cuddle in a corner, any cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you, baby. When I'm around you, mama. I'm with you. Billy Eckstein was dat. Met een eh, hele goede bezetting achter zich. Maar ik kan u niet vertellen wie. Want hij zat in een verkeerde eh, cd. Hoes. Dus ik kwam hem eh, per ongeluk tegen. Ja, dat kan gebeuren. Eh, een Nederlandse zangeres, Lara Vici. Eh, we kennen haar allemaal van eh, de groep Centerfold. Ja, ik weet het weer, Fred. Ineens schiet het geheugen weer terug. Ja. ja. we hebben dat wel eens. Hè? Dan zeggen we dat was uh, dinges. dinges. Ja, maar het is geen dinges meer. Het was Centerfold. Een nogal opzienbarende meidengroep in de 70, 80er jaren. ze viert nu hoogtij als uh, jazzzangeres. Men zit heel erg veel in Azië. Eh, de moeite waard om u te laten horen. Laura Fiji met The Lady Wants to Know. cd waar maar liefst twaalf nummers bijna allemaal eh, het hart raken. En eh, ze heeft dan ook heel wat te bedanken. Want eh, dat doet ze dan ook. Want ze draagt ook deze cd op aan de creatieve denkers. Mijn meesters of leraren. Larry Klein, Leonard Cohen en Anjani Thomas. Een prachtige cd. Ja, ja nou, goede zangeres ook. Dat is buiten kijf. Ehm, bij mij gaat er geen avondje jazz draaien voorbij... of ze zitten tussen. Mijn favoriete female jazz singer of all time... AB Lincoln. Vorig jaar overleden. Ze was de ex van eh, Max Roach en die heeft haar uh, eh, groot gemaakt. Ze nam al platen op vanaf, eh, ik geloof, 1954. En ik leerde haar kennen in 1972 tijdens het North Sea Jazz Festival. Was aan het luisteren naar een optreden van Archie Chap. En ineens was ze daar als surprise act. En eh, ik was na het eerste nummer volledig verkocht. Abel Lincoln. En van haar draaien we How High the Moon. Est-ce ta nous dans vos bien ou que j'y pense. Le doute de l'absence. Ce qui semblait si merveilleux à partager. Loin de vous, bien chant Je tends la brise. pleureux de si la lune est grise, mon cœur aussi. Le ciel paraît si triste. de Moon, maar dan op zijn Frans. Dat had ik even niet verwacht, maar goed. <laughs> dat kan altijd gebeuren. Ik had dat nog nooit zo gehoord. Nee, het is wel heel speciaal. Ja. Ja. ja. Het eh, originele nummer is veel langer, maar dit komt van een uh, CD. En eh, je weet allemaal hoe de producers daarmee omgaan. Dan wordt er gewoon langzaam uitgeveed. En dan gaat eigenlijk het hele mooie van het nummer gaat verloren. Dat vind ik ook. Ja, ik hou dus- liever van een strak einde. Ja, precies. wie heel erg strak is, is eh, Big Mama Thornton. En Big Mama is heel erg big. Moet je een beetje denken aan de afmetingen van Grana Louise... die hier wel eens opgetreden heeft met de lokale bluesband. Uh, maar een stem, ongelooflijk. Ze komt uit Mississippi, hoe kan het ook anders? En eh, ze zingt een nummer wat bekend is gemaakt door de Rolling Stones onder andere. Little Red Rooster. en een aantal hele originele toevoegingen. Mag je wel stil. goed, eh, maar ze zingt nog steeds ze maakt nog steeds platen. Dus uh, oh, helemaal goed. blijven genieten. Eh, als je dit aanslaat, ja, dan kun je ervan blijven genieten. Ik denk wel dat het iemand is die meteen ook contact met het publiek heeft. Daarop... Ja, dit is, dit, is, dit is geen klassiek geschoolde zangeres. Die, die heeft dat publiek nodig om te zingen, anders gaat het gewoon niet lukken. Lijkt mij Ja. Ehm, we gaan eh, luisteren naar John Neal. Een Engelse bluesgitarist met zijn groep de Bluesbreakers. En het nummer heet Riding on the LNN. Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John May's Bluesbreakers. yes or van 12 uur is onverbiddelijk. En uh, Jacques Jonmans en Fred Koonsberg wensen u nog een hele zonnige dag... want hij is weer verschenen en bedankt voor het luisteren.